Dit is Helene Ecker met het NOS Journaal. Astronaut André Kuipers is op weg terug naar de aarde. Vannacht hebben Kuipers en twee anderen afscheid genomen van de achterblijvers in het ruimtestation. En iets voor zeven uur vanochtend is de Soyuz-capsule losgekoppeld van het ISS. Sindsdien is de capsule geleidelijk aan het dalen. Over ongeveer 20 minuten worden de remraketten aangezet, zodat de capsule minder hard gaat als hij in de damkring terechtkomt. Het is de bedoeling dat de Soyuz rond kwart over tien landt in de steppen van Kazachstan. De Vrouw en kinderen van André Kuipers volgen de landing van het Houston. Daar wordt de astronaut later vandaag naartoe gebracht. In het zuiden van Duitsland is vannacht een vrouw door noodweer om het leven gekomen. Ze reed in de deelstaat Beieren toen door harde windstoten een boom op haar auto viel. Er waren hevige onweersbuien en zware windstoten. Bij een festival in Schwaben raakten 10 mensen licht gewond door vallende takken. En in Baden-Württemberg raakten 17 mensen gewond. De politie zegt dat de schade in de miljoenen loopt. In de Franse stad Lille zijn twee mensen om het leven gekomen bij een schietpartij voor een discotheek. Vier mensen raakten gewond. De dader zou eerder op de avond de toegang zijn geweigerd tot de nachtclub. Daarop kwam hij rond drie uur terug met een vuurwapen en begon te schieten. Een medewerker van de discotheek en een bezoeker werden gedood. De man vluchtte na de, na de schietpartij, maar de politie weet inmiddels wie hij is. In Liechtenstein wordt vandaag een referendum gehouden over de macht van het vorstenhuis. De aanvragers van de volksraadpleging willen de macht van prins Hans Adam inperken. De prins heeft ongebruikelijk veel macht voor een Europese vorst in de 21ste eeuw. Zo kan hij een veto uitspreken over beslissingen van het parlement en de regering en volksvertegenwoordiging ontbinden. Het weer nog half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui.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 In de country of in de pop of in de jazz, nou noem het maar op. De blues kan soms wel eens wat anders zijn, dan is het meestal wat uh, treuriger. De Eli Young Band, zij hadden het ook weer over die love songs.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 Never Ever Gone. Yeah, one of these days I'm gonna write you off. Have this tattoo removed once and for all. Wake up smiling in another life. Without you taking up all the space in my mind. watch a sunset to a song just when I think I is weer een man met uh, die echte country stem, hè? John Michael Montgomery in Forever. Guess I'm just a little bit scared I Guess I'm not as strong as I thought When I see you lying there I worry about losing you I used to think of only me But that was long ago Now I find it hard to conceive life without you. Maybe I about what you're doing here If you're anything less than sincere Tell me now Let yourself out the door No harm, no foul Kill me now Save me all the pain But if you feel the way I do Stay at the end of the day When the sun goes down I want you right here in my arms Forever, forever not as strong as I thought When I see you lying there I worry about losing you Forever, zou je dan nog achteraan verwachten, hè? van John Michael Montgomery. James Slater, hij heeft het geschreven zoals ik al zei. En eh, het is uitgebracht op een cd die gewoon dezelfde naam meekreeg in 2008. was in You're My Life van Steve Azar. Door zelf geschreven. You're my first morning light. You're warm and tender night. You're the peace. look into your eyes You're my light All the good love you give me So wild, so pure, so sweet, so right Like a smooth if I'd never love again I even made a promise to my heart I swore that I'd just walk away Before the song begins And never even let the music start But lying next to you I can't remember what I said And looking in your eyes I see forever your touch to remind me now and then But I'll never say never again The smallest hills were mountains in my way I always found another way to do i I'll wake up in a different world today Where dreams are always waiting to come true Who would have believed I could ever come this far I swore I'd never try again But now I'm reaching believe in love again You found the best inside of me With you I'm more than I could ever be i need your touch to remind me nog, eh, deze man, Ronnie Miller, I Say Never Say Never Again. Een nummer wat eh, hij opgenomen heeft in 2002. Eh, Toen werd er van hem gezegd van, we gaan nog veel van hem horen. Maar nou ja, zoveel hebben we eigenlijk niet meer van gehoord. In Amerika, daar heeft hij nog een aantal cd's kunnen maken. Maar hier in Europa eigenlijk helemaal niet meer. Hè? Eind jaren 60, begin jaren 70 was er een man die hier ook waanzinnig bekend was. En dan heb ik het over Freddy Fender. En vooral met dit nummer, Before the Next Teardrop Falls, heeft hij grote hits gekend. Hij deed het nog eens dunnetjes over in 2002. If you And I wish you all the best It's your happiness that matters most of all ever stop me Eh, een aantal trompetjes uit een eh, elektronisch kastje en dan lijkt het al heel erg Amerikaans. <laughs> Nou, misschien merkt u het al wel aan mijn, een beetje aan mijn stem. Ik ben nooit zo'n grote fan geweest van die Freddy Fender. Darius Rucker, ook hij heeft zelf dit nummer geschreven. Hij heeft het er nog niet zo lang geleden uitgebracht in februari van dit jaar en hij noemt het gewoon This. Got a baby girl sleeping in my bedroom and her mama laughing in my arms. There's a sound of rain on the rooftop and the game's about to start. I don't really know how I got here, but I'm so glad that I did. And it's crazy to think that one little thing could have changed all of this. Maybe it didn't turn out like I planned. Maybe that's why I'm such, such a lucky man For every stoplight I didn't make Every chance I did or I didn't take All the nights I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close All the things I knew but I didn't know Like the girl that I loved in high school Who said she could do better Or the college I wanted to go to Till I got that letter All the fights and the tears and the heartache I thought I'd never get through And the moment I almost gave up All led me here to you I didn't understand it way back when But sitting here right now It all makes perfect sense that I didn't make Every chance I did or I didn't take All the nights I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close All the things I knew but I didn't looking out for me today. So nothing's a mistake. Every stoplight I didn't make, every chance I did or I didn't take. soms dan denken we wel eens dat de Bellamy Brothers eh, in rust te zijn. Want eh, ja, ze brengen nog weinig cd's uit. En je hoort er hier in Europa nog maar heel weinig van. Maar in Amerika zijn ze nog steeds eh, waanzinnig bekend. Daar hebben ze ook nog regelmatig optredens. En daar staan ze eigenlijk tegenwoordig een beetje meer bekend als protestzangers. Hè? Want alle liedjes die ze zingen, die gaan over Amerika tegen het regime of tegen de oorlogen of wat dan ook. Let's roll America. Let's roll. there's a job to be done. Let's hier op zit te nemen en kijk zo naar buiten, dan denk ik bij mezelf van dat is het toch weer een eh, mistroostige dag vandaag. Hè? Maar afgelopen zaterdag, toen was het heel erg fijn. 23 graden hier in Nederland gemiddeld heb ik begrepen. En eh, ja, zo'n dagen, daar zit je dan gewoon op te wachten. En dan is er ook nog een man die luistert naar de naam Walter Hayes en hij roept van Why wait till the summer? Well, I'm overworked and I'm and it's overcast, gloomy and gray. Days are getting shorter, nights are getting colder, summertime is gone but that don't mean it's over. I got a dime a cooler, in styrofoam, and it's loaded with limes and cold coronas. I'm pulling my truck toward Pensacola, but before I go, I had the phone you say, hey, sugar shotguns where I want you with a not much more than your sunscreen on you, this sweet little piece of beach with our name on it. So, darling. get the heck out of this refrigerator. Let's follow that heat to a summer wonderland. Gonna make snow angels in a soft white sand. I got a dime store cooler, it's styrofoam, and it's loaded with limes and cold coronas. I poured my truck to a Pensacola, but before I go, I have to phone You say, hey, shoot me shotguns where I want you With a not much more Then your sunscreen on You this sweet little piece of beach With our name on it So got hog on it with styrofoam and it's loaded with limes and cold coronas. I am pulling my truck toward Pensacola, but before I go, I had the phone and said, Hey, sugar shotguns, where I want you with not much more than your sunscreen on me, just sweet little piece of beach without well, name on it. So die hard. gonna. dat fiets van die Walker Hayes. Why wait for this summer? Ja, waarom zou je op de zomer wachten als je gewoon een prachtig leven kunt maken van eh, dingen die je nu bij de hand hebt, hè? En dat is mijn telefoon op de achtergrond met eh, Trisha Yearwood. Maar ik draai voor u, Keith Urban. I loved you since the very first day When I caught you looking my way I smiled and just knew it And up until you came along And no one ever heard my song Now it's climbing with a bullet It's nice to have someone So honestly devoted But when it's said and done singing It don't mean nothing without you The fast cars, the guitars They are all just second to This life, this love that you and I have Been dreaming of for so long Would all be as good as gone without you you and i notion that I could live this life just going through the motions. The traveling, the singing, it don't mean nothing without you. And the fast cars, the guitars, they are all just second to this life, this love that you and I have been building up so high. It's never gonna touch the sky without you eens een keer op een eh, festival lopen, op een eh, optreden van een of ander eh, countryartiest. En u hoort dit deuntje voorbij komen, dan weet u dat mijn telefoon gaat. If I had to live without you, what kind of zeven even duren dat ik opneem als ik dit nummer eenmaal hoor. En zeker als ik dan mijn, eh, mijn headset op heb staan. Hè? just about the same old things They stay late like a slave vind het altijd leuk om zoiets een mooie bak te noemen. Something better to come, the Dirt Drifters, drifters John Middleston, hij heeft het eh, geschreven voor deze formatie. En dit is dan weer geschreven door Rivers Rutherford. Sam en Annie Tate, zij hebben eraan meegeholpen. Ze schreven het voor Gretchen Wilson. If I had it my away This would be the first time that I made love And I would be the first girl that your hands touched But we've both done our share of living Taking chances we've been given I've never been too big on looking back if I'm your first love But I'd love to be your last together Does it really matter whether We were saints or sinners in the past I don't care if I'm your first mm-hmm. to be your last. Gretchen Wilson, prachtig liedje. I'd love to be your last. En ik zit eh, met spanning al eh, mijn brievenbus in de gaten te houden hoor. Want binnenkort dan krijg ik de nieuwe CDX weer binnen. Met eh, alle nieuwe nummers uit de maand maart. Uitgebracht daar in Amerika. We moeten het nu nog even doen met uh, ja, die laatste nieuwe dus van die Gretchen Wilson. Uitgebracht in, uh, in februari van dit jaar. En dit is alweer een stukje ouder hoor. Dit komt uit uh, ergens in 1999, 2000. True van George Strait. True in this modern world when two lovers get together. Chances of them ever making it to forever couldn't be better than two in a million hearts. Girl, this ain't just another run of the mill emotion What I'm feeling is a definition of devotion My love for you is true True like the sun coming up each morning Bright as the light a baby's smile this earth can be borrowed So there's no way to know when I'll live my last tomorrow But every day I get, I'll share with you This feeling just keeps getting stronger as the time goes by It's written on my face, you can see it in my eyes My love for you is true eerste tonen lijkt het een beetje of ik iets uit een musical draai. Maar ik draai een nummer van Jessica Andrews' album Heart Shape World. Unbreakable Heart. Nederland loopt eh, nog steeds een man rond die eh, bezig is met het maken van muziek. Hij heeft heel lang heeft hij country muziek gemaakt. Hij is tegenwoordig een beetje bezig met de Americana. En tegenwoordig ook wat meer bezig met de Nederlandstalige muziek.